uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De omzet naar winkelpand is vorig jaar met 23 gestegen. Dat is een stuk meer dan webwinkels met verkoopvestiging. Daarvan steeg de omzet met bijna 15 volgens het CBS. In 2015 was de groei voor beide soorten webwinkels nog 21,5 Begin vorig jaar waren er ruim 3200 webshops en dat is bijna een tiende meer dan een jaar eerder. De webwinkels verkopen voornamelijk kleding, huis- en tuinartikelen en voeding. De reisorganisaties TUI en Corendon halen vandaag zo'n 1600 vakantiegangers terug uit Gambia. Dat doen ze na het verscherpte reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat raadt mensen af om naar Gambia te gaan vanwege de onrust in het land. Sinds gistermiddag geldt daar de noodtoestand. Corendon stuurt om 6 uur vanochtend het eerste vliegtuig naar Gambia. Oud voetballer Mohamed Aboutrika is door de Egyptische regering op een terreurlijst gezet. Hij was lange tijd aanvoerder van het nationale elftal en is nu voetbalcommentator. Aboutrika zou banden hebben met de moslimbroeders. Dat is een beweging van oud-president Morsi die verboden is en wordt gezien als terroristische organisatie. Aboutrika ontkent dat hij de moslimbroeders steunt. Minister Kamp van Economische Zaken gaat in beroep tegen het vonnis dat hij onterecht een vergunning heeft geweigerd voor proefboringen naar schaliegas. De zaak werd aangespannen door een Brits bedrijf dat proefboringen in Nederland wil doen. Kamp wilde de vergunning niet verlengen vanwege de maatschappelijke onrust over de gaswinning, maar de rechter vond dat geen goede reden. En dan het weer. In de noordelijke helft van het land geldt code geel vanwege de dichte mist. Het kan daar ook glad zijn op de wegen. De temperatuur, varieert van min 1 aan zee tot min 5 in het binnenland. Overdag in het noorden bewolkt en net iets boven het vriespunt. In het zuidoosten blijft het matig vriezen.